Maar veel Amerikanen herinneren zich hem vooral van een incident uit 2006. Cheney was toen aan het jagen toen hij probeerde een vogel te raken... maar per ongeluk zijn buddy in het gezicht schoot. Cheney was quail hunting with Harry Whittington... in Texas when he accidentally fired a shotgun, not realizing it was pointed at Whittington. Well, needless to say, this was an embarrassing distraction for the <laughs> White House. Cheney called it one of the worst days of his life. Thankfully, Whittington did recover from his wounds. Dick Cheney was 84 jaar. De Europese klimaat- en milieuministers proberen het vandaag eens te worden over een nieuw klimaatdoel voor 2040. Eurocommissaris Hoekstra stelt voor om de CO2-uitstoot in 2040 met 90% terug te dringen. Maar sommige Europese ministers doen daar moeilijk over. Hoekstra wil die landen overtuigen door te benadrukken dat klimaatbeleid ook goed is voor een sterke economie. Wat hier het belangrijkste is, is dat we ervoor zorgen dat we doorgaan met klimaatbeleid. Maar dat we zorgen dat we dat veel meer verbinden met industriebeleid. Eh, Ehm, met concurrentiekracht en met onafhankelijkheid. Ik ben ervan overtuigd dat dat kan. Dat we daar vandaag een belangrijke stap op kunnen zetten. En dat we daar veel meer op moeten doen in de jaren die voor ons liggen. Nederland, Spanje en Denemarken steunen de klimaatplannen... maar Frankrijk en Duitsland zijn tegen. En het Amerikaanse tijdschrift People heeft een nieuwe hunk gekozen. De meest sexy man van de wereld is dit jaar Jonathan Bailey. Dat is de acteur die je kunt kennen van de serie Bridgerton of de film Wicked. People kiest sinds 1985 elk jaar de meest sexy man ter wereld. En dit is de eerste keer dat er een openlijk homoseksuele man is gekozen. Iets waar Bailey ook even bij stil stond tijdens de bekendmaking in de Tonight Show. And also in 2025 you just think uh, I'm sort of thrilled that People magazine um, have invited someone in uh, to bestow this honor on someone who can really cherish the value of a sexy man. Yes. Ja, eerdere winnaars waren bijvoorbeeld David Beckham, Paul Rudd en Michael B.